Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Tremschutter Gugman T. heeft een gevangenisbewaker neergestoken. Hij zit vast op de terroristenafdeling van een gevangenis in Rotterdam. daar zou hij gisteren uit het niets een bewaker hebben aangevallen met een zelfgemaakt steekwapen, zegt deze verslaggever van Rijmond. Gistermiddag om eh, half vier heeft uh, Gugman T. een eh, bewaarder aangevallen. Die heeft die rond het gezicht gestoken, in het gezicht, in de nek. de persoon is daarbij licht gewond geraakt en later in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Hoe het nu met hem gaat is niet duidelijk. Kukman T. schoot twee jaar geleden vier mensen dood in een tram in Utrecht. Zes anderen raakten gewond. Hij heeft levenslang gekregen voor die aanslag. De vader van het Ruiner-Wold-gezin hoeft van het OM niet meer voor de rechter te verschijnen. Gerrit-Jan van D. kan door een beroerte al jaren niet meer praten, vertelt onze verslaggever. Hij is door vier eh, deskundigen van het Pieter Baan Centrum is hij onderzocht... over de vraag of hij eigenlijk wel kan deelnemen aan zijn eigen proces. En zij komen eigenlijk tot de conclusie dat dat niet kan. Het gezin met negen kinderen werd anderhalf jaar geleden ontdekt op een afgelegen boerderij in Drenthe. De vader zou de kinderen jarenlang hebben vastgehouden en sommigen seksueel hebben misbruikt. Apple gaat de injectienaald-emoji aanpassen. Dat is nu een naald met druppen bloed eraan, maar dat klopt niet met alle vaccinaties die nu worden gezet. De coronaprikken worden weliswaar met een naald gezet, maar er komt geen bloed aan te pas en daarom komt Apple met een neutralere naald. En heb jij er altijd al van gedroomd om in een boyband te zitten? Opletten, het label van deze groep is op zoek naar nieuwe sterren. De mensen achter BTS willen samen met het Amerikaanse Jeffen een nieuwe K-pop boyband maken. Jeffen is ook niet de minste. Dat is de stal van Nirvana, Guns N' Roses en Elton John. De nieuwe groep krijgt zijn basis in Amerika, maar moet de hele wereld gaan veroveren. Het weer, de bewolking neemt toe en het gaat een tijdje regenen. Het is vanmiddag 5 graden op de Wadden tot plaatselijk 13 in Limburg. Morgen zijn er wolken, maar soms ook wat zon en wordt het ongeveer 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en Knoopend Rotterpolderplein staat 4 kilometer file door een ongeluk.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 Do not fear. Bring that bottle. 106.9 ZFN It's just urgent. little change got me a war in my mind. Gotta let go, can holding me. a long night. Ooh, way to way to kill the mood. No, you like that baby, baby.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 heeft gisteren een bewaker gestoken met een zelfgemaakt wapen. Gebeurde in een gevangenis in Rotterdam. Personeelslid raakte licht gewond. Het OM wil de hoofdverdachte in de Ruiner-Woldzaak niet meer vervolgen... en vindt dat hij vrijgelaten moet worden. De mentale gezondheid van Gerrit-Jan van D., die met zijn kinderen afgezonderd van de buitenwereld op een boerderij leefde... is door een hersenbloeding te slecht voor vervolging. Apple gaat de emoji van een naald aanpassen. Nu zijn daar nog een paar druppels bloed bij te zien. Die zijn bij de nieuwe versie weggehaald en ook wordt de spuit leeg. Apple doet de aanpassingen omdat een lege spuit beter zou passen in coronatijd vanwege de vaccinaties. Het weer, vooral landinwaarts af en toe zon. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 5 tot 13 graden. keep it up, yeah.